Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libanon zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt toen hun piepers ontploften. Ook zouden er acht doden zijn. Een pieper is een apparaatje dat wordt gebruikt om berichten naar elkaar te sturen. Veel leden van terreurgroep Hezbollah dragen die bij zich, maar ook bijvoorbeeld personeel in ziekenhuizen. Vrijwel tegelijkertijd explodeerden ineens talloze van die piepers. Correspondent Daisy Moore is in Beirut, de hoofdstad van Libanon, en weet niet wat ze ziet. Dit hadden we eigenlijk ook allemaal helemaal niet verwacht, dat in Beirut, eh, veel plekken in Beirut, eh, dit in de namiddag eigenlijk in de spits zou gebeuren. Het voelt eigenlijk meer als een soort filmscenario. En eh, ja, iedereen kijkt elkaar aan hier en belt elkaar om te vragen of het, of het goed gaat, of mensen oké zijn. Dus veel verwarring en veel verbazing ook. Hoe al die piepers konden ontploffen is nog niet duidelijk. Hezbollah denkt dat het een Israëlische aanval was. Hezbollah en Israël vechten al lange tijd met elkaar. Voor het eerst rijden er in Noorwegen meer elektrische auto's rond dan auto's die alleen op benzine rijden. Wel zijn er nog een hoop hybride auto's en dieselwagens in het land. Onder elektrische auto's zijn vooral Tesla's populair bij de Nooren. Over zo'n drie kwartier trapt het nieuwe Champions League seizoen af... met een hele andere opzet dan we gewend zijn. PSV begint met een loodzware uitwedstrijd in Turijn... tegen de Italiaanse recordkampioen Juventus. De trainer van PSV, Peter Bos, heeft er zin in. Alles zijn op groen, want meestal zijn onze wedstrijden leuk om te kijken. Ook eh, in Europa was dat vorig jaar zo. En... Eh, nou goed, als Juventus ook naar voren wil, dan kan het denk ik leuk worden. Feyenoord speelt donderdag tegen Leverkusen. Nou, misschien denk je, wat is die nieuwe opzet van de Champions League? Eh, ga er maar even voor zitten. In plaats van aparte pools is er één grote ranglijst. En de eerste acht ploegen daarop gaan meteen door naar de volgende ronde. De nummers 9 tot en met 24 spelen de tussenronde. Maar de rest is gelijk uitgeschakeld en er zijn geen returnwedstrijden meer. Het weer nog. Vanavond opklaringen en een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken en tussen de 21 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die leveren maar zo'n 5 minuten tijdverlies op. Alleen de A1 is een uitschieter van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baarn en Blarikum. Want daar heb je 25 minuten oponthoud na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Bij Permanent op de A7 richting Horen heb je bijna 10 minuten tijdverlies. Je hebt ook 10 minuten oponthoud op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 En soms besef je in die ervaring dat we allemaal hetzelfde voelen. Dat we allemaal dezelfde emoties, liefdesverdriet en worstelingen op verschillende momenten ervaren. Dat is waar Denitia ons vertelt dat ze elke keer daar naartoe werkt met haar songwriting. En dat is hier duidelijk te horen. Get Over was de eerste song. In Back to You beschrijft ze hoe elk seizoen haar terugbrengt naar het seizoen dat ze niet kan vergeten. Good Life draait rond een persoon die gekweld wordt door een verlangen, ook al hebben ze een goed leven. favoriete album van de maand. The Dirt Cats is een opkomende countryband die met hun nieuwe album Somewhere in Feel veel aandacht krijgt. Hun muziek wordt omschreven als een mix van klassieke country, rockabilly en moderne Americana. Get the Hell Out the Way of My Truck is mijn favoriete track. load Merle Haggard singing as I shift the stick. Window open, it's a perfect day. But then you cut me off driving like a dick. Get the hell out of the way of my truck. Hauling ass down Route 33. Get the hell out of the way of my big old 350 red sedan. Don't fuck with me. picking up that load of fence. Mind my own business and rolling hot. I see that car on the side of the road. Looks like a flat tire's what he's got. Get the hell out of the way of my truck. Hauling ass down Route 33. Get the the hell out of of way my Ford 4350 resident, don't fuck with me. Turn the truck around and stopped to help. It looked like someone's kid sitting in the seat. I said, don't cut me off next time and change the tire for him. My good deed for the day is now complete. Get the hell out of way of my truck. Hauling ass down Route 33. single Honky Tonk Hall of Fame is een samenwerkersverband van George Strait en Chris Stapleton. de original van deze week. Zelfs naar de maatstaven van treurige countryliedjes is Blue Eyes Crying in the Rain een sombere melodie. De zanger kust zijn geliefde vaarwel, wetende dat hij haar nooit meer zal zien. Terwijl hij het zingt is hij nu een oude man, die nooit meer de ware liefde heeft gevonden en er naar uitkijkt haar in de hemel te ontmoeten. In twilight glow Blue eyes crying in the rain. When we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. productie van Champagne Taste combineert traditionele country-elementen met een moderne twist, wat het een unieke en aanstekelijke sound geeft.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 Patty Loveless' gevoel voor humor en herkenbare teksten zijn twee van de eigenschappen die fans het meest aan haar waarderen. En beide komen volledig tot uiting in I'm That Kind of Girl. De tekst schetst de woelige zijde van de dating scene. High Carbon Steel is een country-Amerikanen groep. Ze spelen al jaren covers, maar nu hebben ze zelf geweldige muziek geschreven, waarvan Ticket to Paradise er één is. I've got a one-way trip to paradise. I'm gonna leave this town. I get away down in Panama. Man, I ain't coming back around. from all my worries. Taking a trip across the ocean on a one way journey. I went down to Panama and I ain't a coming back. I found a nice quiet shack more sorrow and strife from my former life I might find myself a wife On second thought I'd be better off Living like I'm free Cause ain't no woman gonna waste my time Cause it's just for me I went down to Panama And I ain't a-coming back a nice quiet shack here in Panama. De country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dick van Altena volg ik al sinds ik hem ken en dat is al heel lang. Eerst met band, toen solo en ook zijn Nederlandstalige producten hebben mijn aandacht. Onlangs kwam zijn nieuwe album Avondrood uit. Dit is Nederlandstalige country van een hoog niveau. Dick trapt af met het seizoenenlied. het is altijd tijd voor de lente. Juni kwam eerder voor mijn gevoel lang voordat die begon. Maar het bier is koud en de schaduw koel, want het is altijd tijd voor de zomer. Ook in een zomerse dag en limonada klinken zijn voorkeuren door. Inmiddels heeft Dick al ruim 1100 songs geschreven. aanbevolen. komen al mijn vrienden strakjes hier. Ik heb genoeg aan jou, meer dan genoeg aan jou. Jij bent vol voor mijn fantasie, elke keer als ik je zie. ik wil of marihuana Just get de bubbels in de limonade. Ik heb van alles niks meer nodig. Ik heb genoeg aan jou. blokje country uit eigen land. Vanessa Bourne uit Australië staat bekend om haar emotionele en soulvolle songs. Een van haar opvallende songs is No One Holds a Candle to You. is het favoriete album van de maand. Somewhere in Nowheresville bevat catchy melodieën, pakkende teksten en een energieke sound. De songs op het album variëren van uptempo nummers die aan het dansen zetten tot meer intieme ballads die je raken in het hart. I'm not just alive, I am living. Here's to the dirt on a country road. Here's to the river flowing in time. Here's to the sound of the crickets at night. years to the taste of Grandpa's moonshine. Here's to the sun spilling on the lake. Here's to the moon on the mountain. Here's to all the ladies in my life, but then again, who's counting? I'm thankful for this life I've been given. I'm not just alive, I am living. I'm not just alive, I am living. Here's to the acres lined with corn. Here's to the pines on the hill. Here's to the hawk crisscross in the sky. Here's to Grandma's blueberry. Here's to the smell of a fresh cut field. Here's to you smiling right back at me. Here's to the wail of a southbound train. Here's to a country song, sad refrain. I'm thankful for this life I've been given. I'm not just alive, I am living. I'm not just alive, I am living. just alive, I am living. I'm not just alive, I am living. William Beckman is zanger en songwriter, bekend om zijn authentieke en emotionele muziek. Not That Strong heeft een unieke en aangrijpende sound. Crossroads, Kees de Haan. try to be. But girl, it hit me hard the first time you looked at me and the way I fell for you. Didn't take too long, like when you drove away after it fell apart. You really broke a man, not just his heart. And I tried turning back zangeres en songwriter. Haar nummer, Witchy Witchy Station, is een eerbetoon aan het landschap en de geschiedenis van de regio.